Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens gebracht. De VS vindt dat niet alleen zorgelijk voor inwoners van Kosovo... maar ook voor militairen van de NAVO die daar de vrede bewaken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië... maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk... wat Servië nooit heeft erkend. De spanningen zijn sinds vorige week weer opgelopen... na een aanval door een gewapende groep in Kosovo. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Het metronetwerk in de stad is praktisch lamgelegd. In bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer. Ook in delen van New Jersey en Connecticut. In een huis in Leeuwarden is een explosief gevonden. Agenten kregen aan het eind van afgelopen avond een melding... dat er mogelijk een explosief in het huis zou liggen. En dat bleek ook zo te zijn. Huizen eromheen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Die heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden aanwezig. Er is daarom ook niemand aangehouden. Sweet Dreams heeft de meeste gouden koveren binnengehaald. De film over een suikerfabrikant op een Indonesisch eiland in de nadagen van het kolonialisme won zes gouden kalveren. Actrice Renee Soutendijk kreeg voor haar hoofdrol in de film Het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Het was de tweede keer dat ze die prijs won. Verder kreeg Sweet Dreams de prijzen voor Beste Bijrol, Regie, Camera en Costume Design. Het weer. De dag begint grijs, maar de zon breekt al snel door. Het blijft vandaag droog en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment.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 je door het vele sop. Maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit, met persoonlijkheid voor. Loop honderd keer met tegenwind, maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke Want als ik meeging met de stroom, had ik mezelf nooit leren kennen. Liever lekker ga ik dan dat gewoon, is. laat mij maar zwemmen. Een vreemde eend, ik kwak de best, want ik kwak niet als de rest. Beter waggelen dan wankelen en mij vertrouwde nest. Ligt niet in oosten, niet in west, schrijf mijn eigen manifest. Beter spatteren dan sputteren over wie mijn dag verpest. Zandvoort. see Tries to keep me down, I'm breaking free I don't wanna part.